Raymond Seré met het Nationaal. Bij een olieraffinaderij in Wales zijn bij een explosie vier mensen omgekomen. Door de ontploffing brak er brand uit, maar die is inmiddels bedwongen. De explosie is waarschijnlijk het gevolg geweest van een fout tijdens onderhoudswerkzaamheden. Aanvankelijk was het niet zeker of er slachtoffers waren, maar toen men wist hoeveel mensen er aan het werk waren op het moment van de ontploffing, bleek dat er vier vermisten waren. De slachtoffers werden na een paar uur zoeken gevonden en zijn inmiddels geborgen. Het ongeluk gebeurde op het terrein van de Pembroke raffinaderij in het westen van Wales. Radko Mladic wordt in de loop van de ochtend formeel aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Tijdens de oorlog in Bosnië, begin jaren 90, was hij de leider van het Bosnisch-Servische leger. Dat belegerde zo'n 3,5 jaar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Naar schatting 10.000 inwoners kwamen tijdens die belegering om het leven. In Nederland werd Mladic bekend door zijn optreden in de moslimenclave Srebrenica. Nederlandse VN-militairen moesten toezien hoe zeker 7000 moslimmannen en jongens werden weggevoerd door de troepen van Mladic. Bijna al deze mannen en jongens zijn vermoord. Mladic was 18 jaar voortvluchtig. Ruim een week geleden werd hij aangehouden in een dorp in Servië. Een man uit Californië is veroordeeld tot 431 jaar cel voor het ontvoeren en verkrachten van een meisje. Hij hield haar 18 jaar gevangen en verwekte twee kinderen bij haar. Het slachtoffer, J.C. Duggart, is inmiddels 31. Aan haar ontvoering kwam twee jaar geleden een eind. De man deelde op een universiteitsterrein in Californië religieuze pamfletten uit. Het viel omstanders op dat hij twee jonge kinderen bij zich had...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 gonna lose you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

more than just a read through. te 9.

attraction But you might 起。 Ehrlichkeit